Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie in Den Haag is een groot onderzoek begonnen naar vermiste mensen. Rechercheurs gaan onder meer DNA afnemen bij familieleden... van de 170 mensen die worden vermist in Den Haag en omgeving. Dat wordt vergeleken met DNA van gevonden lichamen... die nog niet zijn geïdentificeerd. Vorig jaar startte het cold case team van de Haagse politie een zoektocht naar vermiste mensen. Er zijn inmiddels 29 mensen levend teruggevonden. Het team probeert nu met het DNA-onderzoek te achterhalen of er mensen op de lijst zijn overleden. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie stapt op. Secretaris-generaal Klo zegt dat hij de nieuwe minister en staatssecretaris de mogelijkheid biedt een nieuwe start te maken. Vorige week stapte minister Opstelten en staatssecretaris Steven op vanwege de zogenoemde Teven-deal. Klo werkte ruim twee jaar bij justitie. Of hij helemaal vrijwillig opstapt is onduidelijk. Prinses Beatrix en enkele andere leden van de koninklijke familie hebben in Barneveld meegedaan aan de NL Doet-actie van het Oranje Fonds. Ze hielpen bij het onderhoud van de tuin en terrassen van een woon- en zorgcentrum. Beatrix maakte de ruiten van een broeikas schoon. De andere leden van de familie veegden tuinpaden en hielpen bij de verzorging van bewoners. Koningin, koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren er niet bij. Zij zijn op werkbezoek in Duitsland. En El Doet wordt vandaag en morgen voor de elfde keer gehouden. In Sana, de hoofdstad van Jemen, zijn twee moskeeën aangevallen door zelfmoordterroristen. De twee terroristen bliezen zich op tijdens het drukbezochte vrijdaggebed. Zeker 10, 16 moskeegangers zijn gedood. Een nog onbekend aantal gelovigen raakte gewond. De zonsverduistering in Nederland is niet overal te zien geweest vanwege de bewolking. Iets na half elf was de verduistering op zijn hoogtepunt. De zon was toen voor 84 bedekt. Een volledige zonsverduistering was er alleen op de Faroe-eilanden en op de Noorse archipel Svalbard. Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen zon.